Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Gelukken. Op de A28 raakten meerdere auto's van de weg tussen Amersfoort en Utrecht. Ook op de A12 tussen Arnhem en Utrecht moest langzamer worden gereden. Er was volgens Rijkswaterstaat wel gestrooid, maar het zout werd niet goed ingereden omdat er te weinig verkeer was. Ten noorden van Schotland wordt opnieuw gezocht naar de bemanning van een gezonken schip. Opvarenden van een veerboot zagen het vrachtschip gistermiddag onder water verdwijnen. Aan boord waren acht mensen. Volgens de eigenaar van het schip was het slecht weer toen de boot verging. De bemanning heeft geen noodsignaal afgegeven. Het leger van Pakistan heeft tientallen militanten gedood. Door luchtaanvallen aan de grens met Afghanistan kwamen vrijdag zeker 31 strijders om het leven, zegt het leger. Onder meer een trainingskamp voor zelfmoordterroristen werd gebombardeerd. Volgens Pakistan zitten de militanten achter de aanval op een school in Peshawar... waarbij vorige maand 150 doden vielen. In het zuiden van Australië zijn ruim 30 huizen door natuurbranden verwoest. 22 mensen raakten gewond, vooral brandweerlieden. Door de harde wind en hoge temperaturen is het vrijwel onmogelijk het vuur te bedwingen. De brandweer hoopt vandaag meer te kunnen doen omdat het minder hard waait en het iets koeler is. Groot-Brittannië gaat de strijd aan met de grijze eekhoorn. De overheid maakt miljoenen ponden vrij voor het uitroeien van het dier. Landeigenaren kunnen subsidie krijgen om gif te kopen. Volgens een onderzoekscommissie bedreigen de 2 miljoen grijze eekhoorns de rode eekhoorns, waarvan er nog maar zo'n 15.000 over zijn. Ook dragen de dieren een pokkenvirus bij zich en brengen ze schade toe aan de Engelse bossen, zeggen de onderzoekers.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 I don't use a cordless, a microphone to avoid them. They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the I on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yap too much about the penny ante. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men. Your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.